uur. Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Nederland telt steeds minder vakbondsleden. Het zijn er 63.000 minder dan twee jaar geleden, meldt het CBS. De daling was het grootst onder mensen van 45 tot de AOW-leeftijd. Het CBS vroeg mensen waarom ze geen lid zijn van de vakbond. Meer dan de helft geeft aan dat ze er nooit serieus over na hebben gedacht. Ook vond een groep dat het geen invloed heeft op hun arbeidsvoorwaarden... en 8% vond het lidmaatschap te duur. Wel een succes voor de Amerikaanse autovakbond. Werknemers van de autofabrikant General Motors krijgen meer salaris. Na wekenlange stakingen is er een akkoord bereikt met de vakbond... en daarmee komt er een direct eind aan de stakingen. Die waren ook bij fabrikanten Ford en Stellantis. Personeel krijgt nu 25% loonsverhoging... en gepensioneerden krijgen 2500 dollar extra. De loonsverhoging valt wel lager uit dan de eis... De vakbond wilde 40% omdat de inkomens in de top van General Motors ook zo omhoog gingen. Vertegenwoordigers van Israël droegen afgelopen avond jodensterren in de VN-veiligheidsraad. De ambassadeur Gilad Erdan deed de ster midden in zijn betoog op. Op de ster stond nooit meer. Hij herhaalde het standpunt van de Israëlische regering dat een staakt het vuren met Hamas volgens Israël geen optie is. De jodenster is het symbool voor de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. IJshockeyers moeten in Engeland verplicht met nekbeschermers gaan spelen. De maatregel volgt op de dood van de 29-jarige ijshockeyer Adam Johnson. Die kwam zondag om het leven toen hij door een schaats werd geraakt in zijn nek. De nekbeschermers zijn vanaf 1 januari verplicht... maar de Engelse bond vraagt ijshockeyers ze nu al te dragen. Naast nekbeschermers wil de Engelse IJshockeybond ook kijken... hoe de sport nog veiliger kan. In Nederland is de nekbescherming alleen verplicht bij jeugdteams. Het weer, vannacht overal regen. Het is rond de 9 graden.